Drie uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Vicepresident Mike Pence wordt ook bij de volgende campagne... voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen de running mate van Donald Trump. Die is erg tevreden over Pence, zei hij. De 60-jarige Pence staat bekend als conservatief... vooral op het gebied van abortus en homorechten. Hij heeft een grote christelijke achterban in Amerika. Henk Otte neemt forumsenatoren Jeroen de Vries en Dorien Rookmaker... mee naar zijn nieuwe politieke beweging, meldt op Telegraaf. En Baudet zegt niet op de hoogte te zijn gebracht. Otte werd vorige maand gerooieerd als forumlid... maar weigerde zijn zetel op te geven. De speerpunten van de nieuwe partij worden onder meer... beter bestuur en het klimaat- en immigratiebeleid. De staking van tankwagenchauffeurs in Portugal is voorbij. Maandag legden ze het werk neer. Dat zorgde voor lege tankstations. morgen gaan de vakbonden en werkgevers weer verder praten over salarisverhoging. Omdat het beter gaat met de Portugese economie... willen de chauffeurs ook profiteren. En in het Britse graafschap Oxfordshire hebben tienduizenden huishoudens even zonder stroom gezeten... nadat gisterochtend een oude energiecentrale tot ontploffing was gebracht. De netbeheerder onderzoekt hoe dat allemaal kon gebeuren. De centrale lag al jaren stil. De voormalige kolencentrale van Didcot eh, was eh, veel Britten jarenlang een doorn in het oog... vanwege de zes torens en een schoorsteen die prominent in het landelijke gebied te zien waren. In 2003 noemde het tijdschrift Country Life het complex een van de drie lelijkste plekken in Groot-Brittannië. Het weer nog. Vannacht kan er vooral aan de kust nog een enkele bui vallen. Het koelt af tot een graad of 13. Overdag zon en buien. Eerst alleen aan zee, later ook in het binnenland. Het wordt een graad of 20. En dinsdag verandert er niet veel en neemt de wind ook wat af. En de rest van de week blijft zonnig.